Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. Bij een verkeersongeluk bij Duindrel in Wassenaar zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto reed vannacht in het water. Volgens de politie was het een eenzijdig ongeluk. Een derde inzittende, een man van 28, kon zelf uit de auto komen. Hij is aangehouden. In Rusland is een passagiersvliegtuig neergestort. Aan boord waren 71 mensen, onder wie zes bemanningsleden. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de internationale luchthaven Domodidjovo in Moskou, met bestemming Orsk, bij de grens met Kazachstan. Kort na de start verdween het van de radar. toestel was een Antonov 148 van Saratov Airlines. Dat is een kleine Russische maatschappij die vooral binnenlandse vluchten uitvoert. In Myanmar moet een groep militairen en politieagenten voor de rechter komen voor de moord op tien Rohingya-moslims. De verdachten zijn zeven militairen en drie politiemensen. Het leger zegt dat Rohingya hoorden bij een groep van 200 terroristen die in de deelstaat Rakhine veiligheidstroepen aanvielen. Volgens getuigen is dat niet waar. Militairen zouden de tien Rohingya uit een groep van honderden vluchtelingen hebben geplukt en hen hebben gedood. Oxfam Novib is de afgelopen dagen 400 donateurs kwijtgeraakt. Aanleiding is het nieuws dat personeel van de internationale hulporganisatie in Haiti had meegedaan aan seksfeesten na de aardbeving acht jaar geleden. Oxfam zegt dat er geen Nederlandse medewerkers betrokken waren bij de misstanden. Op de locatie werkten vooral Britse collega's. Wel werden de projecten op Haiti deels gefinancierd door de Nederlandse tak. Een verwarde man heeft in Stadskanaal zijn auto in brand gestoken. Daarna ging hij zijn huis in en sloeg daar de boel kort en klein, meldt RTV Noord. Uit voorzorg werd de straat afgesloten en omliggende huizen werden ontruimd. De man die bij de politie bekend staat als verward en agressief... weigerde zijn huis uit te komen. Uiteindelijk is een team van de politie daarom naar binnen gegaan en heeft hem daar aangehouden. Het weer, af en toe zon, maar ook winterse buien. Het wordt 5 of 6 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk glad door winterse buien. Ook morgen buien, vooral in de noordelijke helft van het land. En het wordt dan zo'n 5 graden.